met het NOS Journaal. De prijs van een vat olie is opnieuw gestegen. Bij het sluiten van de beurs was een vat ruim 103 dollar. Dat is de hoogste slotkoers in vier jaar tijd. Voor de oorlog in het Midden-Oosten kostte een vat Brentolie nog zo'n 73 dollar. In de Iraanse hoofdstad Teheran worden explosies gemeld. De berichten komen kort nadat Israël een nieuwe reeks aanvallen had aangekondigd. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Ook in Israël en Saoedi-Arabië zouden aanvallen zijn. Het zou gaan om een raketaanval vanuit Iran. Het Saoedische ministerie van Defensie zegt dat het een raket heeft onderschept... die op een overheidsgebouw werd afgevoerd. Een van de bekendste drugsbazen van Uruguay is opgepakt in Bolivia. Hij werd al jaren gezocht. De 34-jarige Sebastian Marcet werd opgepakt bij een grootschalige politieactie... waarbij ook de Amerikanen betrokken waren. Hij is na zijn arrestatie naar de VS gebracht... waar hij terecht staat voor witwassen. Daarna wil ook Paraguay hem berechten. Het drugskartel waar Marcet leiding aan gaf... smokkelde cocaïne naar buurlanden... maar ook naar Nederland, België en Duitsland... Verder wordt de drugsbaas uit Uruguay verdacht van meerdere moorden. In Amsterdam is de Boekenweek officieel begonnen met het boekenbal. Het thema is dit jaar Mijn Generatie en het Boekenweekgeschenk is geschreven door Hendrik Groen. Dat is een pseudoniem van de 72-jarige Peter de Smet. De Boekenweek wordt nu voor de 91ste keer gehouden en duurt tot en met volgende week zondag. Het weer bewolkt met vannacht lokaal kans op een stevige bui. Het koelt dan af tot een graad of 4. Morgen wisselen zon, wolken en regen elkaar af.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 Do you remember? When we used to have so much fun. I used to cry sometimes. those days are gone tomorrow seems so clear Whisper softly to your ear Keep me safe locked inside uit Zandvoort. ZFM. beleeft het. Alleen bij ZFM.